Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse militairen die bij de val van Srebrenica waren... krijgen een gebaar van waardering. De militairen waren in 1995 in die stad in Bosnië... om de bewoners daar te beschermen in de burgeroorlog die aan de gang was. Nederlanders waren met weinig en hadden nauwelijks wapens. Ze moesten zich uiteindelijk overgeven. Dat liep uit op een enorm drama. Minstens 7000 moslimmannen werden gedood. Vrouwen en kinderen werden weggevoerd. Dat heeft nog steeds impact, zeiden soldaten vorig jaar in een documentaire van BNN-VARA. Bijvoorbeeld toen ze zelf kinderen kregen. Alles wat er gebeurde, alle negatieve dingen, dacht ik ja... Hallo, eh, Bosnië heb ik goed doorstaan. Eh, dus dit ook. Dus alles werd gebagatelliseerd. Ik nam het alles viel serieus. mee eigenlijk. Ja, moest me vooral niet zo aanstellen. Ja? ja. En dat ik in een depressie raakte, nam ik mezelf echt kwalijk. Het kabinet zegt nu er moet iets gedaan worden voor deze oud-soldaten. Ze krijgen allemaal 5000 euro en het leger gaat ook reizen organiseren naar het gebied... zodat ze het beter kunnen verwerken. De Tweede Kamerverkiezingen kunnen volgende maand gewoon doorgaan, zegt minister Ollongren. Deskundigen hadden daar twijfels bij. Zij zijn bang voor besmettingen in stembureaus. Volgens de minister wordt alles coronaproof georganiseerd. En Ron Beton houdt het voor gezien. Ron Vlaar, hij blijft maar last houden van blessures... en daarom stopt de verdediger van AZ met voetballen. Ik realiseer me gewoon dat ik niet meer mijn lichaam hoef te kwellen of af te knijpen... of hoe je dat ook eh, wilt zien. Vlaar speelde 32 keer in het Nederlands elftal. Op het WK in 2014 bijvoorbeeld, toen Oranje derde werd. Je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het snel af tot plaatselijk min 15 graden. Morgen is er flink wat zon. De temperatuur komt overdag uit op min 3 tot 0 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburgertunnel staat richting het noorden.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Bijleveld komt met een blijk van erkenning... voor de problemen van Dutchbed-veteranen die in Srebrenica zaten. Zo krijgen ze ieder 5000 euro. Veel veteranen klagen al jaren over gebrek aan steun. In Israël is het aantal coronabesmettingen onder mensen die zijn ingeënt flink gedaald. 40% van de bevolking is inmiddels ingeënt. in een paar weken tijd is het aantal nieuwe besmettingen onder 60-plussers gehalveerd. Minister Ollongren blijft erbij dat de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand gewoon kunnen doorgaan. In NRC pleiten een aantal leden van het OMT voor uitstel vanwege corona. Maar volgens Ollongren kan iedereen veilig stemmen. Het weer, minimumtemperatuur vanavond en vannacht tussen de min 5 en min 15 graden. Morgen is het droog, veel zon en lichte vorst.